Kees Groot met het NOS-journaal. Het dodental van de rellen van vandaag en gisteren in de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 26. Onder de doden zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 10 politiemensen. Er zijn honderden gewonden. Het zijn de ergste gewelddadigheden in het land sinds de voormalige Sovjet-Republiek in 1991 onafhankelijk werd. Na de gevechten van gisteravond laat en vannacht is het nu relatief rustig op het centrale plein in Kiev, waar de meeste demonstranten zich hebben verzameld. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat de mogelijke misstanden in tbs-kliniek De Royse Wissel in Venray nader bekijken. In Vrij Nederland vertelt een oud-medewerker dat verstandelijk gehandicapte patiënten er ernstig worden verwaarloosd. De inspectie beschouwt dat artikel als een melding. De klokkenluider wordt daarom uitgenodigd voor een gesprek. In de kliniek zitten naast verstandelijk gehandicapte TBS'ers ook gewone verstandelijk gehandicapten. Er zou nauwelijks naar de niet-TBS'ers worden omgekeken. Kerncentrale Borstelen is veilig genoeg om de komende 20 jaar open te blijven. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Greenpeace had bezwaar gemaakt tegen het verlengen van de vergunning uit 1973. Die vergunning ging destijds uit van een bedrijfsduur van 40 jaar, maar die werd onlangs met 20 jaar verlengd. De Raad van State heeft alle bezwaren van Greenpeace ongegrond verklaard. Kerncentrale Borstelen kan nu tot 2033 in bedrijf blijven. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de bijscholing die duizenden buschauffeurs hebben gekregen bij ROC's. De opleiding voldeden niet aan de kwaliteitseisen. Volgens de inspectie kregen de chauffeurs te weinig les en legden ze geen tentamens af. De onderwijsinspectie wil miljoenen euro's van de scholen terugvorderen. Het weer, het is vaak bewolkt en er valt een enkele bui. Met name in het westen breekt soms ook de zon door. Het is 8 tot 11 graden bij een matige wind uit zuidwest tot west. Morgen is het grijs en gaat het een tijdje regenen en motregenen. Dit was het en...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 He needs me. I ought to leave him. I know that I ain't very bright, just to tag along. Oh, but right or wrong, I'm here, and I'm here and I'm gonna be his friend or his lover. Cause my one ambition is to wake him and make him discover. he leads me or else he'll never know that I need him just as he dat nog tegenwoordig. Hè? Dit soort prachtige muziek. He Needs Me. En dat was van het album Nina Simone uit 1963. Eh, een prachtige LP. Waarin zij heel intiem gewoon bezig is met alleen maar piano. Eh, contrabas, drums en een klein beetje gitaar af en toe. Heerlijke muziek. Gewoon lekker easy listening. En eh, ja, een beetje cool jazz, zou ik maar zeggen. Heerlijk. He Needs Me heette dat eh, prachtige nummer. Welkom terug overigens bij de vinyljaren. Uh, bij de 5000 meter. Voor zover u dat niet kunt volgen, dan weet u dat vast. Nog niet veel spannends gebeurd, want de Nederlandse dames komen natuurlijk allemaal pas in het tweede gedeelte. En ja, de spannendste rit zal ongetwijfeld die tussen Irene Wust en eh, Martina Sablikova uh, worden... Sablikova moet je geloof ik zeggen. Nou, dat zal mogelijk eh, wel... Ik geloof dat het rit 8 is, als ik het goed heb. Rit 7 of rit 8. Nou ja, maakt het allemaal uit. als u niet kunt kijken, mochten er spectaculaire dingen zijn... dan houden wij u op de hoogte. Uiteraard. Toch? Ja hoor. Ja hoor, zo zijn we. Oké, ehm, even denken. Ja, we gaan door met Spendau Ballet. Toch? Ja. En daarvan draaien wij het werkje Virgin. En eh, dat nummer dat heet eh, Virgin. En het komt van het album eh, Through the Barricades. Welk jaar komt die? Je hebt dat allemaal opgezocht natuurlijk. Through the Barricades. Ja, yeah, Through the Barricades. 1986. Zo. Ah. Ja. Oké. Nou, die grote hit, Through the Barricades, die hoort u natuurlijk later. Want u weet hoe wij zijn. Hè? Wij bewaren de bekendste nummers natuurlijk tot laatst. De grote hit van, uh, van zijn album doen we dus in dit geval ook bij uh, Spandau Ballet. We gaan door met The Moody Blues. En nou ben ik toch kwijt hoe die titel is. Jongen, jongen, wat stom. Ja. Ja, dat is nou toch super stom. Weet ik niet meer hoe de titel was. Ik kan het ook niet nakijken even zo gauw. Nee. <laughs> Lekker slim, Jansen. Dat kan Ja, en het is merkwaardig. Ik heb ze, eh, denk ik, even goed rekenen. Twee jaar geleden en ook drie jaar geleden nog eh, een keer live zien spelen. de originele drie Moody Blues, Justin Hayward, eh, Graham, John Lodge en, en Graham Edge, die waren er nog. die anderen waren er niet meer. Maar die drie zijn nog steeds op tournee, en, of waren toen toch nog steeds op tournee. Ik heb ze nog gezien in de Heineken Musical, met een, aangevuld met een aantal jonge muzikanten. En werkelijk waar, dat die Justin Hayward klinkt nog precies als in de jaren 60 en 70. Niets aan kracht ingeboet van die stem van die man. Prachtig mooi was het. Um, Love Me To See You van het album Songs in White Satin. Met als bekendste nummer natuurlijk The Nights in White Satin. Maar ja, ik heb het u net al verteld. Die komt natuurlijk straks nog aan bod. Terwijl ik hier nu in het gezicht van in eentje wust zit te kijken. Ja, maar gaan we dat interview niet laten horen. Dat doen we niet. We blijven lekker muziek maken. En mocht er iets spannends gebeuren eh, daar in Sochi. Dan, eh, dan zijn we u wel even in. En, ja, uiteraard. En misschien proberen we wel even dat live uit te zenden. Maar ja, dat duurt wel erg lang. Dat duurt wat zes minuten, zo'n zo, zo 5000 meter. Dus dat vind ik een beetje eh, zonde eigenlijk. Van de mooie muziek die we allemaal hebben. Nina Simon, Een nummer dat veel later in uh, de muziekperiode een hit werd. Dat is heel gek. Ik weet niet meer precies welk jaar dat was. Maar eh, zeker wel een jaar of tien, misschien wel langer dan uh, nadat het nummer verscheen... werd het ineens een grote hit. Ik denk dat dat door een reclame kwam of zo. Dat, dat dit nummer ineens een hit werd. En dat was in de jaren tachtig geloof ik of zo. Ineens was het een hit. En het komt dus van deze LP, die ik hier voor heb staan, uit 1963. En sinds die reclame, geloof ik dat het was, kent iedereen het. My Baby Just Care For Me. Nina Simon. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares and races my baby don't care for. High tone places. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't is chaos. don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I want Lekker is dat, hè? Heerlijk is dat. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Een nummer dat eh, komt uit eh, dit album 1963. En eh, dat veel later, ik weet niet meer precies de periode... maar wat veel later in ieder geval een knaller van een hit werd. door, ik, dacht door een tv-reclame. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om de muziek en dat is lekker. En ehm, u moet wel voor uzelf blijven vechten, hè, dames en heren. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Ja, moet je ook blijven doen hoor. Vindt Spenda Ballet ook. Dat je voor jezelf moet blijven vechten. Fight for ourselves. for ourselves. Nou, dat gaan die Nederlandse dames ook doen hoor. Gaan vechten om die 5 kilometer aan te vallen in een prachtige tijd. Het staat zo te gebeuren. Ja. we houden u op de hoogte. We houden u op de hoogte. Wie staat er nou? Oh, die moet tegen een Japanse. Dat zie ik al. Dat is die Karin Kleibeuker, geloof ik, die er nu staat. Eh, als ik het goed zie. Maar ik weet het niet zeker hoor. Ik bedoel, eh, Fight for Ourselves was dat. En het liedje dat heette. Eh, dat was de band Spendau Ballet. Oeh, Oké. Okay. Moody Blues. Een band die in de 60s al begon. en hun eerste hit hadden met Go Now. Maar dat was in een geheel andere samenstelling. Dat was nog met met Danny Lane erin. Die, die later nog furoren zou gaan maken met Wings. Met, samen met Paul McCartney. Ehm, maar die, eh, die was eigenlijk de eerste zanger van, eh, van de Moody Blues. En toen hadden ze een aantal hits. Eh, Boulevard de la Madeleine hadden ze geloof ik. En toen hadden ze Go Now en ze hadden I Don't Want To Go On Without You. Dat waren een aantal hits die ze toen hadden. Toen ineens werd de koers totaal verlegd. Danny Lane ging eruit. En ehm, Justin Hayward kwam daarvoor in de plek. En toen kwam ineens die hele nieuwe sound van de Moody Blues. Met onder andere het gebruik van de mellotron. Dat was op dat moment een uniek instrument. Hoe moet je dat uitleggen? Mellotron. Nou, stelt u zich voor een toetsenbord en aan elke toetsport zat een klein bandrecordertje gekoppeld. Dus als je die toets indrukte, dan, dan begon er dus een bandje te lopen... met daarop het geluid van bijvoorbeeld een strijkorkest... of van een gitaar of van een fluit. Dat was eigenlijk de eerste, de eerste sampler. Die, eh, <laughs> die, zo moet je je dat eigenlijk een beetje voorstellen. Uh, eh, dat is een, heel mechanisch apparaat. Het, was, het ging ook heel vaak stuk. En er zaten allerlei mechaniekjes in die die bandjes dan niet te lopen en zo. Dat was een fantastisch verhaal. Maar in ieder geval, de Moody Blues waren een van de eerste die daar heel eh, intensief gebruik van maakten. Met name in ook eh, dat stuk Nights in White Satin, wat u later nog hoort. En ze hebben dat ook heel lang volgehouden eigenlijk. En eh, nu is het een, eh, een bezienswaardigheid, zo'n eh, zo Mellotron. Ik weet dat bijvoorbeeld Paul McCartney heeft er nog eentje thuis staan. En die heeft een hele batterij met van die historische instrumenten allemaal. En daar staat nog zo'n ding. <laughs> Geweldig. Als je, er alleen al aan denkt, de manier waarop dat functioneerde. Nou, oké. Ehm, watching and Waiting is het nummer dat wij gaan draaien van de Moody Blues. Van het album Songs in White Zetten. En hier hoort u gelijk die melatron. Het is hem zeer duidelijk wat je nu hoort. Het geluid wat je nu hoort, dat is dan zo'n melatron. Watching and waiting for show Waiting. Dat waren de Moody Blues van het album Songs in White Satin. Geweldig mooi. Ehm, Nina Simone gaan we weer door. En ehm, daarvan, van die plaat... Eh, ben je er nog eigenlijk? Ja, ik ben nog. Oh, oh, nee, ik wist niet dat ja, je Nee hoor, nee, nog niet. Nou, oké. Okay. Eh, vind je het nog gezellig? Uiteraard. Oh, oké. Terwijl uh, eh, Karin Kleibeuker daar op de baan rijdt en een behoorlijke snelheid is. Ze rijdt tegen een Japanse, maar die is al helemaal zoek. Ja, zo te zien eh, rijdt ze een eh, uitstekende race. Ja, Japan, die Japanse waar ze tegen moet, die ligt al half een baan achter. Dus gaat helemaal goed. Nou, oké. Okay. Uh, eh, Nina Simon en de Central Park Blues. Central Park Blues is dat uh, van, uh, van eh, Nina Simone. Van het prachtige album um, Nina Simone. Ja, ja. dat dus. <laughs> Oké, okay, Spendau Ballet, Swept. Be careful what you say. Blues talk could sink this ship. Well, the way that I am, I'm as weak as a lamb. See it on my shaky lip. There's more to these actions than you could ever know. With the moon on the tide, I'm drawn to your side, moving with the flow. When it's time to choose and it's sink or swim, and now I drown this time. When the cold wind blows and I fall. Dat is nummer van de eh, album Through the Barricades. Van Spendal Belly. Oeh, moet een beetje opschieten, hoor. anders kunnen we niet meer draaien wat ik allemaal nog wil draaien. Ik heb nog zoveel boos liggen.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 Ja, Nina Simon. Hè? Wat? Het is ongelooflijk spannend. Ja, ja, dat ook nog. Ehm, Nina Simon, I Love You Porgy. Een van mijn favoriete liedjes van haar. forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Poogie. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want you to stay here with you forever. I've got my man. can keep me. I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he's coming to call me. He's going to handle me and It's going to be like dying Poggy when he comes. let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever. uit ehm, de opera Porgy and Bess. Natuurlijk in een onnavolgbare uitvoering van Nina Simone. En dat heette I Love You Porgy. Ik kom niet meer, we komen niet toe aan alles draaien wat we wilden draaien. Dat is wel jammer. Nee. Nee. Want dit is de laatste, denk ik. Ik denk het ook wel. Through the Barricades. Spandau Ballet. strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. the same laatste nummer. we zit er alweer op. Ja. Dank aan eh, Rob Harms voor het waarnemen van de techniek tot ik er was. En eh, dank aan Angela natuurlijk voor al het werk.